Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Limburg wil een oplossing om nieuwe overstromingen te voorkomen. De gemeente Valkenburg, het waterschap Limburg en de provincie vinden dat de huidige aanpak om overstromingen tegen te gaan niet goed werkt. Ze willen dat gebieden waar veel water is, meer met elkaar gaan samenwerken. Met een project alleen zijn we er niet. En ik denk ook niet met alleen maar versnellen van een project. Maar we moeten echt een helikopterview hebben van waar gaan we nou aan de slag? Hoe gaan we al die belangen afwegen? En er moet meer aandacht komen voor kleine beken. En Limburg wil kijken of ze samen kunnen werken met België en Duitsland. De overstromingen vorige week zorgden op meerdere plekken in Limburg voor een enorme ravage. In Duitsland en België vielen bijna 200 doden door de overstromingen. Een Nederlandse complotdenker, Misha K., is opgepakt in Noord-Ierland. Hij wordt in Nederland al een tijd gezocht, onder meer omdat hij RIVM-baas Jaap van Dissel heeft bedreigd. Ook moet hij in Nederland nog een half jaar de cel in vanwege het bedreigen van journalisten. Een Noord-Ierse rechter beslist over twee weken of Misha K. wordt uitgeleverd. Bij het RIVM zijn in een dagtijd ruim 6000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Zo'n 600 minder dan gisteren. Wel liggen er iets meer coronapatiënten in het ziekenhuis. 436 in totaal, van wie 107 op de intensive care. Lege schappen in sommige Britse supermarkten. Ze hebben daar een tekort aan personeel en dat komt door de corona-app die ze daar gebruiken. Er zijn steeds meer besmettingen en dus ook steeds meer meldingen van mensen die in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is. Correspondent Fleur Spach legt het uit. Als die app je melding geeft, dan moet je namelijk 10 dagen in isolatie. Kan je dus niet naar je werk. Fabrieken hebben daar last van, maar ook bijvoorbeeld de vuilnisophaaldienst. Die kwam eerder in het nieuws. Eh, en nu zijn het dus de supermarkten die waarschuwen dat ze hun schappen niet meer gevuld krijgen. Britse kranten hebben het inmiddels over een pingdemic vanwege het geluidje dat de corona-app maakt. Veel Britten vragen zich af of de app niet veel te snel meldingen geeft of dat de regels misschien moeten veranderen. Wat ook echt een groot probleem is, is dat eh, mensen de app gewoon verwijderen. Omdat ze geen zin meer hebben in dat pingetje. Johnson wil de app en de isolatieregels tenminste tot 16 augustus hetzelfde houden. Het weer nog, af en toe een wolkje, maar vooral helder vanmiddag. Het blijft droog met 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... door een vrachtwagen met pech bij Hilversum Noord.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 als ze niet volledig zijn gevaccineerd. Limburgse bestuurders pleiten voor een bredere en structurelere aanpak van het waterbeheer. Zo moet er beter worden samengewerkt met Duitsland en België... omdat een groot deel van de wateroverlast van vorige week daar vandaan kwam. In Noord-Ierland is een Nederlandse complotdenker opgepakt. De man Micha K. wordt onder meer gezocht voor bedreiging van RIVM-baas Jaap van Dissel. Hij heeft in Nederland nog een half jaar cel openstaan. Het weer, vannacht toenemende bewolking en mogelijk wat regen bij een graad of 12.